Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Zelf met je afsteeklont in de hand een vuurpijl aansteken mag ook dit jaar niet. Het kabinet verbiedt vuurwerk deze auto nieuw. De demissionaire ministers leken eerst niks te voelen voor zo'n verbod, maar draaien nu dus om heeft te maken met de zorg, zegt verslaggever Ewout Kievit. Ja, toch vanwege de druk op de ziekenhuizen. Die is al groot door corona en daar moeten geen honderden vuurwerkslachtoffers bovenop komen, eh, vindt het kabinet. En gisteren hoorden we nog dat er geen verbod zou komen, maar daarop kwam wel heel veel kritiek vanuit de zorg. Vorig jaar mocht je ook geen vuurwerk afsteken. Daardoor waren er bijna 400 slachtoffers in plaats van de 1000 de jaren ervoor. Onze oostenburen zien onze coronacijfers ook oplopen. Nederland is voor Duitsers weer een hoog risicogebied. Als je naar Duitsland wil, moet je je registreren. En als je geen vaccinatie of herstelbewijs kan laten zien, moet je 10 dagen in quarantaine. Je moet je ook aanmelden als je door Duitsland heen rijdt. Rapper Travis Scott en de organisatie van het Amerikaanse festival Astro World moeten misschien 2 miljard euro schadevergoeding betalen paar weken geleden ging het vreselijk mis op het festival. Verschillende bezoekers raakten in de verdrukking en sommigen overleden zelfs. Een advocaat die bijna 300 slachtoffers bijstaat, heeft de miljardenclaim ingediend. Eerder eisten bezoekers ook al 750 miljoen. En langzaamaan verschijnen ze weer achter de ruiten. Lichtgevende huisjes in allerlei berglandschapjes. De feestdagen zijn in aantocht. In Utrecht zette kok Jeroen vorig jaar tijdens de lockdown allemaal Lego voor de ruiten van zijn gesloten bistro. En het was zo'n succes dat hij dit jaar de hele boel maar weer heeft opgebouwd. En dat pleziert jong en oud. De kinderen hier voor de ramen staan met de ouders. Eh, dat ik toch bij de ouders eh, eh, eigenlijk altijd wel ja, toch stiekem een glimlach zieken tevoorschijn komen en een twinkeling in de ogen. Ik denk soms zelfs dat de ouders het stiekem leuker vinden als de kinderen. Het bouwwerk is drie keer zo groot als vorig jaar. Er zitten 10.000 Lego blokjes in. En je kunt alle feestdagen af. Halloween, Sinterklaas en kerst heb ik het weer nog. Grijs en af en toe een spatje motregen. Het is vrij mild voor november, 11 tot 14 graden. En ook dit weekend heb je kans op buien en het blijft grijs. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Y quiero verme como tú me ves.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 Je weet dat ik aan jou als de beste, ik aan jou is de beste, I mean en na. Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je espera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou niet alsof nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Doe nou net alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Tú me peleas cosas que imaginas, pero no imaginas que me encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt Je maakt me compleet en helemaal gek Het raakt me nog steeds een kust in mijn como te gusta a ti así.